Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het FBI-vliegtuig met de ontvoerde president Maduro aan boord is aangekomen in New York, meldt persbureau Reuters. De Venezolaanse leider zou via de Amerikaanse militaire basis Guantanamo Bay naar de VS zijn gebracht. In New York wordt hij samen met zijn vrouw aangeklaagd voor onder meer drugsterrorisme en het importeren van cocaïne. De Venezolaanse leider kan op zijn vroegst maandag voor de rechter verschijnen. Op een persconferentie gaf de Amerikaanse president Trump vanavond uitleg over de aanvallen op Venezuela en de ontvoering van president Maduro. Trump zei dat de Verenigde Staten tijdelijk het bestuur van Venezuela gaan overnemen. Ook zei de president dat hij Amerikaanse oliebedrijven naar Venezuela stuurt. Eerder deelde hij een foto van president Maduro die afgelopen nacht ontvoerd werd. Daarop is hij te zien met een blinddoek en koptelefoon in een grijs trainingspak. In Nederland reageren steeds meer politici op de Amerikaanse aanvallen. D66-leider Jette noemt Maduro een vrede dictator. Maar deze aanvallen zijn volgens hem niet de manier om daarmee om te gaan. VVD-leider Jessel Gus zegt dat de acties zich niet verhouden tot het internationaal recht. Eerder op de dag zei SP-leider Dijk dat de aanval zorgt voor internationale instabiliteit. PVV-leider Wilders keurt de Amerikaanse acties niet af. Volgende week is er een ingelast Kamerdebat over Venezuela. Het is de Nederlandse Gian van Veen niet gelukt om wereldkampioen darts te worden. In de finale verloor hij met 7-1 van de 18-jarige Brit Luke Littler... die de wereldtitel voor de tweede keer op zijn naam schreef. De 23-jarige Van Veen is de derde Nederlander ooit die in de WK-finale staat... na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Het weer. Er trekken winterse buien over het land.